Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Binnenkort gaan er weer Nederlandse coronapatiënten naar Duitse ziekenhuizen. Dat zegt Ernst Kuipers. Hij houdt in de gaten hoe druk het is in de ziekenhuizen bij ons. We staan op het punt eh, om de Duitse collega's te vragen om weer de eerste patiënten te gaan ontvangen. Eh, mijn verwachting is dat dat eh, morgen of overmorgen gaat gebeuren. De aantallen lopen ook in de ziekenhuizen op. Er liggen nu 1526 mensen met corona. Dat zijn er 51 meer dan gisteren. Ruim 300 van hen liggen op de intensive care. Afgelopen dag kwamen er 7833 nieuwe coronabesmettingen bij. Het waren er nog niet eerder zoveel op één dag. De mensen die in Londen wonen mogen voorlopig helemaal niemand meer over de vloer krijgen. Ook in de Britse hoofdstad gaat het weer de verkeerde kant op met het aantal nieuwe coronabesmettingen. Net als in de rest van het land trouwens, zegt correspondent Tim de Wit. De Britten zitten bij de koplopers weer in Europa, net ietsje onder Nederland. En dus wordt ook hier stap voor stap het openbare leven steeds verder ingeperkt. In Londen mogen de pubs wel nog open blijven. In onder meer Liverpool zijn die al gesloten. Een jongen van 20 uit het Brabantse dorpje Oefelt heeft het flink voor zichzelf verpest. Gisteravond stond de politie ineens op de stoep en toen agenten het huis doorzochten vonden ze bijna 300 kilo illegaal vuurwerk verstopt op zolder. Zijn ouders wisten wel dat de jongen vuurwerkgek was, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant, maar... Dat hij zoveel vuurwerk stiekem had verstopt op een zoldertje boven hun garage, daar hadden ze geen idee van. Ze voelen zich dan ook heel erg schuldig en zijn nu heel streng. Er komt volgens hen geen vuurwerk meer het huis in, zelfs geen sterretje. De ouders zijn vorige maand een weekje weggegaan en ze denken dat hun zoon toen de grens is overgegaan om flink in te slaan in Duitsland. Het weer nog, het is bijna overal droog en tussen de wolken door zie je nog af en toe best wat zon. Alleen in Limburg blijft het grijs. Het is een graad of 12, maar door de wind voelt het wel nog wat frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat bij knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer file.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 die zich keren tegen de overheid en complottheorieën verspreiden. Satellietwagens waarmee de NOS door het land rijdt om op locatie te kunnen werken... hebben geen logo meer. Het is gedaan omdat vrijwel dagelijks NOS-verslaggevers en technici... geconfronteerd worden met vijandig gedrag. Zoals opgestoken middelvingers en scheldpartijen en bedreigingen. ANWB-reizen annuleert alle ruim duizend binnenlandse vakanties tot en met 27 oktober. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen bellen en mailen al veel mensen om hun vakantie te annuleren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog.